Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Leiden al een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Anderhalf uur in de file bij het Rotterpolderplein door een kapotte vrachtwagen. De ellende begint bij knooppunt Beverwijk. Dus het is ook merkbaar op de A22 richting Velzen. Daar heb je ook al drie kwartier vertraging. Het is voorlopig echt verstandiger om via Zaandam over de A8 om te rijden. De A15 springt er ook wel uit. Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht West.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 De bewoners vrezen veel geluidsoverlast door laagvliegende toestellen. Lelystad zou daarom niet per 1 april 2019 moeten worden opengesteld voor grote vliegtuigen, maar pas over vijf jaar. Dan zou het vliegverkeer bij Lelystad beter kunnen worden ingepast. De vrouw die zondag een kleuter achterliet op station Amsterdam Centraal is zijn moeder. Het is een vrouw van 39 zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt het Openbaar Ministerie. Na tips van burgers werd de vrouw in het centrum van de stad aangehouden. Het OM omschrijft haar als een vrouw met de nodige sociale problematiek. De reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming bekijken of de vrouw begeleiding kan krijgen. In afwachting daarvan zit ze vast. Het jongetje is ondergebracht bij een pleeggezin. De Rotterdammer, die ervan wordt verdacht dat hij drie bejaarden heeft vermoord met insuline, was eerder ontslagen bij een zorginstelling omdat hij geld had gestolen. Hij kreeg daarvoor een taakstraf, bevestigde het Openbaar Ministerie. De verdachte stal 5000 euro toen hij werkte bij zorginstelling Laurens. Toen het werd ontdekt werd hij op staande voet ontslagen. De instelling zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij daar ook bewoners insuline heeft toegediend de Amsterdamse wethouder Erik van den Burg wordt voorzitter van de Atletiek Unie. Van den Burg was sinds 2010 wethouder en had onder meer sport in zijn portefeuille. Hij was ook nauw betrokken bij de Europese kampioenschappen die vorig jaar in Amsterdam werden gehouden. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen. Vanavond vriest het licht op veel plaatsen in het binnenland. Vannacht en morgen vroeg vriest het 1 tot 4 graden. Lokaal is er kans op gladheid. Dit was het NOS verkeersupdate. verkeersupdate.